Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse regering wil dat terreurveroordeelden minder snel worden vrijgelaten. Met een noodwet wil de regering het onmogelijk maken... dat terroristen na het uitzitten van de helft van hun straf al vrijkomen. De maatregel volgt op een aanslag van gisteren in Londen... waarbij een moslim-extremist twee mensen neerstak. Hij was een week eerder vervroegd vrijgelaten. In de noodwet staat dat terreurveroordeelden minimaal twee derde van hun straf moeten uitzitten... en alleen vervroegd vrij mogen komen onder zeer strenge voorwaarden. Steeds meer gemeenten schaffen de hondenbelasting af. Uit cijfers van het CBS blijkt dat iets meer dan de helft van de gemeenten de belasting nog heft. Tien jaar geleden was dat nog ruim 70 procent. Doordat steeds meer gemeenten geen hondenbelasting meer innen... dalen ook de inkomsten, inkomsten daarvan van 65 miljoen euro in 2015 naar 51 miljoen dit jaar. In de drie jaar dat eh, eh, warenhuisketen Hudson's Bay in Nederland was... heeft het bedrijf bijna 184 miljoen euro verlies geleden. Dat staat in het eerste faillissementverslag van de curatoren. In totaal is er voor ruim 500 miljoen euro geïnvesteerd in Hudson's Bay Nederland. Maar ondanks die investering werd de keten op 31 december officieel failliet verklaard. In Zaanstad zijn de afgelopen twee weken bijna 200 wapens ingeleverd bij de politie. Het zijn onder meer vuurwapens en messen. Mensen konden hun wapens straffeloos inleveren... en die actie was bedoeld om het wapenbezit terug te dringen. Vorig jaar kwam de politie in Zaanstad 140 keer in actie... bij een steek- of schietincident. Het weer, de regen in het midden en zuiden trekt vannacht weg... en de temperatuur daalt naar 4 graden.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 I try to stitch it up a million times. It's so heavy and I hope so you, you, I. Goodbye, love. je ZFM. evil out the people that be acting right. It's both black and white, I smoke crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And I've although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, I'm concealed as facts. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. Put your made in a sleazy way. Send it to the kids. Alright, that's the way it is. Let's change Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can't afford to get a little peace. There's war on the streets and the war in the Middle East.